Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In het hele land hebben brandweermensen stilgestaan bij hun omgekomen collega's. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland 91 brandweerlieden overleden bij hun werk. Bij het Nationaal Brandweermonument in Arnhem en bij veel kazernes werd stilgestaan bij de doden. Volgens de brandweer is het gedenken van gestorven collega's belangrijk om samen de pijn te, te delen en te verwerken. Venezuela is een groot tekort ontstaan aan traangas. In het Zuid-Amerikaanse land wordt al maandenlang gedemonstreerd... vanwege de grote voedsel- en medicijntekorten. Daarbij vielen tot nu toe tientallen doden en raakten duizenden mensen gewond... vaak door het traangas dat door de oproerpolitie wordt gebruikt. Veel van het gas importeert Venezuela uit Brazilië. Een Braziliaanse luchtvaartmaatschappij heeft nu geweigerd... de laatste bestelling te vervoeren... waardoor in Venezuela een groot tekort is ontstaan. In Afghanistan zijn zeker zeven Amerikaanse militairen gewond geraakt toen een Afghaanse militair het vuur op hen opende. Het gebeurde op een basis bij de stad Mazar-i Sharif. Zeker één Afghaan is gedood toen de Amerikanen terugschoten. Een andere Afghaan raakte gewond. De VS maakte gisteren nog bekend dat het de troepenmacht in Afghanistan wil uitbreiden. Het zou gaan om 4000 militairen extra de rechter heeft de zaak tegen de Amerikaanse komiek Bill Cosby nietig verklaard. Dat gebeurde nadat de jury niet tot een unaniem oordeel had kunnen komen... over de vraag of Cosby schuldig is aan het misbruiken van een vrouw. De aanklagers hebben nu vier maanden de tijd om te beslissen of ze de zaak opnieuw willen doen... of dat de aanklacht wordt ingetrokken. Het weer op veel plaatsen nog zonnig. Vannacht kan mist ontstaan bij minimaal rond 13 graden. Morgen weinig wind, volop zon bij 24 tot 29 graden. Maandag mogelijk tot 31 graden, maar dan ook wat bewolking. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM.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 Dat betekent het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws, de party update en de 10 boven beste plaats van dansgroep. En straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. In het derde uurtje gaan we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En als opening horen we trouwens uh, populaire platen de laatste tijd op de festivals. Hè. hebben vorige week de festivals heb meegemaakt en misschien vandaag ook. Heb je vast gehoord Madison Mars met Milky Way. En eh, zometeen heb ik nog even nieuws over Lil Kleine. Dan kun je binnenkort bij hem langs. Gewoon eh, op het Rembrandtplein. Stel ik je zometeen meer over. Maar lekkere muziek. Zometeen Ronnie Flex. Ook Ja komt eraan, maar die is Discipline met On My Mind. Door de Alex Ross remix. love, don't kost de thing, anders was ik failliet. Zie ik bad things van road. Nu heb ik bad things on hold. Ja, not no, they come and go. Dus het is oké, okay, is wat er geen Want je weet, ik gloei la la la lang tijd. En ik ben wie ik ben, nog niet wie ik kan zijn. Hart van goud, die kan niet verpand zijn. Schatje, kom je langs mij, want je bent niet meer van hem, nee, je bent van mij. En alles wat ik zeg is waar. Ah. pas même au I mij met Jay in de koets was nice. Die is een beestje, wat doet dat pijn? Maar nu zijn mijn niggas terug, dus ik bloed, de wijs. met Van Meijden. Die samen met Jandro en uh, Savanio. En daarvoor muziek voor Ronnie Flex. Samen met Frenna met Energie. En die platen hoe je ook regelmatig voorbij komen op alle stations hier in Nederland. De commerciële stations wel te verstaan natuurlijk ook af en toe bij CFM Zandvoort. Ik weet gehoord heb, maar Lil Kleine... die opent binnenkort een eigen frietzaak in Amsterdam. De Bel gaat het heten. Het gaat gebeuren op het Klein. En rapper heeft de eh, grootste plannen. Dus eh, hè, binnenkort even een frietje halen bij de Belg op het Rembrandtplein. En eh, ik denk dat het wel populair wordt, want hè, hij is populair. Dus dan zal die tent ook zeker populair zijn. En boom, boom, boom, boom, boom van de Banger Boys heeft een tweede leven gekregen in Groot-Brittannië. De 19 jaar oude hit is deze week trending in de Britse hitlijsten. Ja, in Engeland komen regelmatig oude platen. Letterlijk persoonlijk oude platen van eh, 10, 15 of 20 jaar eh, geleden komen terug in de hitlijsten. zo dus ook dus eh, Boom Boom Boom van de Banger Boys. Dus eh, ja, misschien eh, helpt het om ze weer een beetje terug te brengen. Ja, ze zijn nog steeds hier gestopt. Ze doen het nog steeds op de feestjes om, maar ja, hitjes, hitjes maken, daar, daar zijn ze geloof ik echt een beetje mee gestopt. Dus eh, maar... Als je de Engelse hitlijst uh, eh, bekijkt, dan eh, zijn ze weer terug. Zie je hem zand voor de Nightwalk. Voor dagje van de EDX met Feel the Rush. I still feel the rush. muziek van alle Helden. Ze samen met Chocolate Puma met Turn Me On. En daarvoor EDX e met Feel the Rush. Het is even tijd voor de party-update. Welke feesten er allemaal gaande vanavond? Her en der in eh, ja, Amsterdam en Haarlem. Dan zoals altijd beginnen we eerst even met Brainwash. In de in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot vroeg in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. wie die vraag mee heeft genomen, ik heb geen idee. Want eh, dat staat niet in de mail, dus, eh, maar eh, eh Brainwash, wekelijk feestje. Dus je weet geheid wat er allemaal staat te wachten. In ieder geval Raimundo achter de deks. En als we wat verder voorbij de escape lopen, dan komen we bij Club R. Dat is vanavond TikTok Invites Freddy Moreira. Begint ook om 11 uur. Nu tot vroeg in de ochtend. Interesse 18 euro voor meer informatie. Check even eh, tiktokevents.com of air.nl. Met natuurlijk, hoe kan het ook anders, Freddy Morera. En een uh, paar support acts. En eh, ja, wie het allemaal zijn, dat hoor je daar allemaal. Vanavond dus in Club Air in Amsterdam. TikTok invites Freddy Morera. En ook een wekelijks feestje in Amsterdam in de Melkweg is Encore. Vanavond de All Eyes on Me. Begint rond de klok van middernacht, uur tot 5 uur in de ochtend. In natuurlijk de Melkweg. Voor meer informatie check melkweg.nl. Met onder andere Milad, DJ Prime, Waxfred, Dubwild, Joe Pierre en hosted by Marbo. Vanavond dus in de Melkweg het weekse feestje Encore. Met vanavond All Eyes on Me. En wat dichter bij huis in eh, de Kromme Elleboogsteeg. Hebben de Stalter. Vanavond Cayenne After Fear Plus Festival begint rond eh, de klok van middernacht duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website clubstalker.nl met onder andere Melle, Bustine en Jeeber, Dominic Brooks en Mysterious Guest. Dus eh, je gaat het allemaal meemaken vanavond in de Club Stalker in Haarlem. En tot zover ook een kort blokje met shownieuws. Nee, nee, niet shownieuws, maar de party update. Hé, ja, we gaan door met muziek. Zometeen Galantis.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 Het is even tijd voor de team boven best plaats van de Welke plaatsen zijn erg populair en welke kan je zeker verwachten... als je nog eh, gaat stappen dit weekend her en der in eh, Zandvoort, Haarlem, Amsterdam of waar dan ook. Op 10 deze week Maya Jane Coles met Cherry Bomb. Op 9 deze week de Shapeshifters met de Lola's Team, Recut, de Super Lover remix... Op 8, Juliet Sigora met Did You Take My Money. Op 7 deze week Gorillas en Jenny Bass met We Got The Power. Op 6, Charisma met Work It Out. Op 5, Sasha en Polisa met Out of Time. Deze week op 4, Clapto met de drums Dindana. Op 3 deze week, Marion Hill met Dow. de Frank Rizzardo Extended Remix. Deze week op 2. Vorige week nog op 1, de Shapeshifters met Lola's Team... Alleen dan dit keer in de Purple Disco Machine Remix. Dat betekent dat we deze week een nieuwe nummer omheen hebben in de team. Boven beste plaat van de danshoek. Deze week Anthony Todd en Billy Love. Met A Thrill Seekers, je de Chuck Daniels remix. Deze week op 1, Thrill Seekers. Hey, welcome to 313 Radio. Detroit. This is Billy Love. Hey, we're coming up next, uh, special guest... the female body inspector. Brought to you by Henry's Palace and Watts, Mozambique. Some of the finest male dancers in Detroit. Just for you. between your thighs. Mozambique, you know. It was a cool place, you know. It was a place you could go on stage and, uh, you know, just let your nuts hang, you know what I'm saying? It's, uh, you know, it's one of them kind of things where, uh, you know, you might see a babe, you know, she's just in town for one night only and her girlfriends want to show her a good time, you know. You know, and, uh, you know, back when we was doing it real, real big, real big, you know. You know, we used to come out in a group. We used to strike a pose, 45 degrees. And we used to low lick 'em. It was going down. <laughs> you know what I mean? Whatever it took. Hey, baby, don't you know that I got a bone to pick with you? Nobody Ain't you good for everything I want more? Could have been everything. Now you gone, we lost it all. Black cards, no yards, no twos, no stars. Never waited for my love. Now you lost it all. Baby, when you're ready, I need something breaking your heart when the bottle's empty. And you tasted every drink at the bar, running out of real life. Feeling like you're on your last drop. I'm not there to fill up your cup. I know that you'll be coming back for more. voor zaterdagavond een wandeling over het strand... door het duin in het centrum van Zandvoort. Dat was muziek van eh, Nitron en Zoomte. Nee, Safmal met September. Natuurlijk origineel van eh, Earth, Wind and Fire. van muziek van Nora en Pure met Waves. En tot zover ook alweer het... Eh, het eerste uur van de Nightwalk niet gedreurd. Zometeen DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En eh... Doe straks het laatste uurtje. Gaan we naar Italië met de beste van de club zetten Italië met DJ Cavaschelli. Ik laat je achter met Antonio Clamara met Do The Funk 2K17. Ik zeg tot zometeen na de break.